uur. met het NOS-journaal. Bij een afmoordaanslag in de Duitse stad Ansbach in de deelstaat Beieren... zijn tien mensen gewond geraakt. De dader is omgekomen. Het gaat om een 27-jarige Syrische man. De explosie vond plaats in de binnenstad voor een restaurant. In de buurt vond een openluchtfestival plaats. Dat werd afgebroken. De meer dan 2000 bezoekers zijn naar huis gestuurd. De explosie in Ansbach is de derde aanslag in Beieren in een week tijd. Op maandagavond viel een Afghaanse jongen met een bijl passagiers aan in een trein Vrijdag schoot een 18-jarige Duitser negen mensen dood in een winkelcentrum in München. In Istanbul hebben tienduizenden Turken afgelopen avond meegedaan aan een grote betoging op het Taksimplein. Ze demonstreerden tegen de koepoging van vorige week en voor democratie. De betogers zwaaiden met vlaggen en riepen op tot eenheid. Voor het eerst sinds de mislukte staatsgreep trokken aanhangers van oppositiepartij CHP en de regerende AKP gezamenlijk op. Er waren ook aanhangers van andere bewegingen. In de Verenigde Staten heeft de partijvoorzitter van de Democraten, Debbie Wasserman Schultz, haar vertrek aangekondigd. Het besluit volgt op hevige kritiek op haar rol bij de voorverkiezingen tussen Hillary Clinton en Bernie Sanders. Wasserman Schultz zou partijdig zijn geweest. Haar vertrek komt na ophef die is ontstaan over gelekte e-mails van de partijtop. Uit de berichten blijkt dat de leiding van de Democratische Partij de campagne van Sanders wilde dwarsbomen. In Amsterdam is een brandweerman bij bluswerkzaamheden gewond geraakt. Hij viel tijdens het blussen van een uitbouw en is naar het ziekenhuis gebracht. De brand woedde aan de achterkant van drie panden in de Spaarndammerstraat en was moeilijk bereikbaar. De brandweer rukte met meerdere voertuigen uit. Omliggende woningen werden ontruimd. Inmiddels is de brand onder controle. Het weer de komende uren blijft het bijna overal droog en koelt het af tot 14 graden. Overdag wolkenvelden en een enkele bui, maar er zijn ook perioden met zon. Het wordt smiddags 20 tot 25 graden.